Kees Groot met het NOS-journaal. D66 en ChristenUnie gaan niet verder onderhandelen over gezamenlijke deelname aan een kabinet. De partijleiders Pechtold en Segers maakten dat bekend na drie uur durend gesprek onder leiding van informateur Schippers. Volgens ChristenUnie-voorman Segers waren de persoonlijke verhoudingen goed, maar heeft verder praten geen zin. De partijen liggen vooral op medisch-ethische onderwerpen ver uit elkaar, maar ook op andere gebieden zoals inkomensverdeling waren er obstakels. Morgen debatteert de Tweede Kamer over de nu ontstane situatie. De dader van de aanslag in Manchester is de 22-jarige Selman Abedi. De Britse autoriteiten hebben zijn identiteit bevestigd. Hij zou bekend zijn geweest bij de veiligheidsdiensten. Onderzocht wordt nog of hij alleen handelde. Abedi zou gisteren vanuit Londen de trein naar Manchester hebben genomen... waar hij zich rond kwart over elf s'avonds opblies in de Manchester Arena. Daar was een popconcert bezig. Abedi zou het kind zijn van Libische vluchtelingen die voor het regime van Gaddafi de wijk naar Groot-Brittannië namen. Morgenavond voor de Europa League finale tussen Manchester United en Ajax wordt er een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de aanslag. Het geneesmiddel Orkambi tegen Thai-slijmziekte wordt niet opgenomen in het basispakket en wordt dus niet vergoed. Staatssecretaris Van Rijn kan het met de fabrikant niet eens worden over een aanvaardbare prijs. Het medicijn zou 170.000 euro per patiënt per jaar gaan kosten. Patiënten moeten het hun hele leven lang slikken. In Nederland hebben ongeveer 750 mensen Thai-slijmziekte. Van Rijn hoopt dat de fabrikant alsnog de prijs van Orkambi wil verlagen. Het weer, vanavond neemt de wind af. Vannacht blijft het droog en koelt het af tot 7 graden. Morgen en donderdag opnieuw veel zon, al zijn er in het noorden ook wolken. In Limburg kan het 25 graden worden. Vrijdag en in het weekend nog warmer, mogelijk zelfs tropisch... met maxima rond 30 graden. Dit was het NOS Journaal.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 looked up empty street on the boulevard of broken dreams where the city sleeps and I'm the virgin from hell. Oh, through sand in our eyes and descended like flies. Put us back on the train. Yeah. live like we do. Bring me to my knees when I see what they've done to you. But I'll die as I stand here today, knowing it deep in my heart. They'll fall to ruin one day for making us part. picture of you.